De brandweer is druk bezig met het vuur onder controle te krijgen... zodat het niet overslaat naar andere gebouwen. De brand zorgt voor grote zwarte wolken... Buurtbewoners hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het paasweekend is in Israël onrustig verlopen. Vannacht heeft het Israëlische leger raketten afgevuurd op militaire doelen in Syrië. Al maandenlang loopt de spanning in het gebied op, zegt correspondent Nasra Habiballah dit jaar alleen al zijn eh, zeker 90 Palestijnen en bijna 20 Israëliërs al om het leven gekomen door geweld. En de afgelopen week liep die druk ook nog eens extra op... omdat Ramadan en Pesach samenvielen. Maar ja, er wordt nog wel steeds rekening gehouden met een kans op een eh, verdere escalatie. Veel studenten met long-covid lopen studievertraging op... of stoppen helemaal met hun studie. Dat zeggen studentenclubs tegen de krant Trouw. Ze zijn bezorgd omdat studenten vaak nog geen vaste baan... of sociale omgeving hebben waar ze op kunnen terugvallen. Daardoor kunnen ze sneller in financiële problemen komen of van de radar verdwijnen. Hoeveel studenten last hebben van blijvende coronaklachten is onbekend. De studentenorganisaties willen dat dat beter wordt bijgehouden. En gedraag je een beetje als je vandaag de natuur ingaat. Die oproep doet Natuurmonumenten. Vooral op de paden blijven is belangrijk om kwetsbare dieren niet te storen. Zo is het oppassen voor vogels met een nestje, zegt deze boswachter. de Veldleverik. Op de achtergrond, eh, daar hoorde ik net nog eens pecht. Het is toch niet voor niks op de paarden blijven. Het is niet voor niks, het is nooit voor niks. Nee, we zeggen het niet voor niks. Want ook al zie je ze niet, ze zijn er wel. En verstoring is zo gebeurd. Vanwege Tweede Paasdag wordt vandaag drukte in natuurgebieden verwacht. Het weer bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Het is 11 graden op de Wadden en 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vijf minuutjes vertraging in onze regio op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Bij Bergen 3 kilometer file.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 en bevatte bivakmutsen en mogelijk explosieven voor het plegen van een plofkraak. China houdt voor de derde dag op rij militaire oefeningen rond Taiwan. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president vorige week aan de Verenigde Staten. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is overleden. Hij is bekend van teksten en liederen die veel worden gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Ook bracht hij regelmatig dichtbundels uit. Huub Oosterhuis is 89 geworden. Het weer in het oosten af en toe zon. In de middag op steeds meer plekken regen. Het wordt vandaag tussen de 11 en 17 graden. loved one You'll always be the one It's such a pleasure if we're together I find myself stuck on you Yeah, yeah It's now or never Till our future endeavors Plan out these trips and honeymoon Oh, I know you forgot all the guys that you call I'm not the only one involved But that's not an issue at all I want You'll always be the one Sweet like candy, candy.